5 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Nijmegen is gisteren het lichaam van een man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Volgens Omroep Gelderland gaat het om de Albanese politicus Festim Lato. Hij was zelfverklaard president van Gameria. Een niet erkende republiek op de grens van Albanië en Griekenland... die al jaren streeft naar onafhankelijkheid. De man zou miljoenen euro schuld hebben bij bedrijven en particulieren. In april was hij persoonlijk failliet verklaard door de rechtbank. Of dat iets met zijn dood te maken heeft is onduidelijk. Door bosbranden in Portugal zijn 20 mensen gewond geraakt. Eén persoon ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onder de gewonden zijn 12 brandweerlieden. De bosbranden woeden in Castelo Branco, een gebied in het midden van Portugal. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Alle branden zijn gisteren rond dezelfde tijd begonnen in hetzelfde gebied. Twee branden zijn inmiddels onder controle. Eén dorp moest deels worden geëvacueerd. 800 brandweermensen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Artsen zonder grenzen stuurt opnieuw een schip naar de Middellandse Zee om migranten op te pikken. De hulporganisatie zegt dat dit jaar al ruim 400 mensen zijn verdronken en dat Europese regeringen te weinig doen. De afgelopen jaren had Artsen zonder grenzen ook al een schip in het gebied en haalde in die periode tienduizenden migranten uit zee. Waar de opgepikte migranten nu naartoe worden gebracht is niet duidelijk. In Arnhem zijn vannacht en vanochtend op drie plaatsen auto's uitgebrand. In Elderveld in Arnhem-Zuid brandden zes auto's uit. Daarna ging in de wijk De Laar een camper in vlammen op. Vanochtend werd in de wijk Presikhaven brandende auto aangetroffen. De politie van Arnhem houdt rekening met brandstichting. En dan het weer, geleidelijk flinke stapelwolken. Het blijft wel zo goed als droog bij 20 tot 26 graden. Morgen eerst sluierbewolking en later zonnig bij 23 tot 30 graden.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 I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Cause no, no, no, no, yeah, you know, no, no. I'm leaving. Cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these oh, things. Well, I had minds are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my oh, girl, I do it. Lie and I lie and I lie and then I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie till I don't.